na na na na na voor hen. Dit is de dag van de Heer. De dag die komt schudt de wereld wakker. Vang aan met luid geschal, Een feest voor wie naar vrede snakken. Een vluchtendans en gejuich overal. Dit is de dag van de Heer. Dit is de dag van Gods recht en vrede. Een jubeljaar waarin ieder telt. Wie onderdrukt is, heeft geleden. Juicht als de Heer heel de aarde herstelt. Het is de dag van Gods genade. Voor duizend jaar en een eeuwigheid. Het wordt de hemel hier op aarde. Als Jezus komt in zijn majesteit. Alle volken zingen luid. Jubel. life, hope.

na na na na